heeft de eerste vijf dagen wereldwijd al meer dan 100 miljoen dollar opgebracht. In Nederland trekt de film ook volle zalen. Hij ging dinsdag in Tuschinski in Amsterdam in première. Distributeur Sony heeft vanwege het succes besloten de film langer te laten draaien... dan de geplande twee weken. De documentaire gaat over Michael Jacksons voorbereiding op zijn afscheidsconcerten. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn twee vrouwen omgekomen toen een rotswand bij het strand het begaf. De slachtoffers werden bedolven onder stukken rots en puin. Een van de twee is een Britse vrouw. Gevreesd wordt dat er nog meer mensen onder de afgebroken rotsblokken liggen. Met zeker 150 man worden de stenen weggehaald om naar hen te zoeken. Het ongeluk gebeurde vanmiddag op een strand in het westen van Tenerife, Playa de los Gigantes. Het is een plek waar veel toeristen komen. In Lopik is een peuter van drie omgekomen bij een autoongeluk. Het meisje zat met haar moeder en iemand anders in een auto die van een dijk reed en in het water terecht kwam. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De inzittenden zijn door omstanders uit het water gehaald. Iemand met een graafmachine had de auto op de kant gezet nog voor de brandweer kwam. Maar voor het meisje van drie kwam alle hulp te laat. Ze is in een ziekenhuis overleden. De Haagse wethouder Marnix Noorder is tijdens een wandeling door de wijk Wateringse Veld belaagd en mishandeld. De politie heeft een man aangehouden die de wethouder een schop gaf. De man was boos op de wethouder vanwege een eerder conflict rond een opgeheven woonwagenkamp in Den Haag. Noorder heeft aangifte gedaan van belediging en mishandeling. Hij was in Wateringse Veld met een delegatie adviseurs omdat de buurt is genomineerd voor de Haagse Stadsprijs. Het weer. Vanuit het westen wordt het droog. Morgen enkele regen- en onweersbuien, maar ook geregeld zon.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 <laughs> O oh jee. Als het maar goed gaat. Maar goed, we gaan door, uh, dapper door met uitzenden. Zen en Zen Spa, dat is eh, het openingsnummer of de opening cd van dit tweede uur van Nandien het komt van het label malimba.com. We hebben geluisterd naar het, eh, een stuk van het 14 eh, minuten durende nummer Sparkling. We gaan door met eens even kijken wat ik hier heb. Met onze eigen Oriane Music, Yoga en Pilates by C. Verzamel CD. En dit is track 8. En track 8 is van Kamal. Nou, die is wel heel favoriet eh, in deze uitzending. Met het nummer Dreamcatcher. Veel luisterplezier. dug and the frost's all over. Kitty lay over close to the wall. The pretties are dug and the frost's all over. Kitty lay over close to the wall. They rattle them, doodle them, diddly dum da. They rattle them, doodle them, diddly dum da. They rattle them, da dum dee dum da. They rattle them, doodle them, diddly dum da. Well, what would you do if you married a soldier? Oh, what would you do but to follow the gun? And what would you do if he died in the ocean? Oh, what would you do but to marry again? Well, what would you do if the kettle boiled over? Oh, what would you do but to fill it again? But what would you do if you ran out of water? Oh, what would you do but to run to the well? da, dum dum dum dum dum dum. pretty side dog and the frosts all over. The pretty side dog and the frosts all over. They rattle dum doodle dum diddly dum da, they rattle doodle diddly dum da, they rattle da dum dee dum da, they rattle doodle diddly dum da. is een eh, mevrouw uit Amerika. En die maakt de eh, afgelopen jaren toch wel eh, hele aardige muziek. Onder haar eigen label, Music by Marcy. En ja, dat is allemaal verleden tijd. Ik zit even nog te zoeken naar een jaartalletje, 1997. ik draai de verschillende werken van haar allemaal nog na te lezen op www.zfmzandvoort.nl ja, dat eh, programma Tap Zap is eh, helaas alweer afgelopen. Niks aan te doen. Volgende week ben ik er weer met eh, een nieuwe aflevering. Nieuwe muziekwerken uit de New Age muziekwereld. Mijn naam is Ben Oveugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Tap Zappie. Wat mij betreft graag tot de volgende keer en een hele, hele goede nacht. Dag. Oh ja, en we gaan afsluiten met Deva Kant. Zo heet deze meneer. Inside is forever. Slaap lekker voor straks. Dag.